3 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Steeds meer sponsoren trekken hun handen af van Lance Armstrong. Door het dopingschandaal stoppen bedrijven de samenwerking. Na kledingsponsor Nike verbreken ook fietsfabrikant Trek... en de Amerikaanse brouwer van Budweiser Bier het contract met de wielrenner. Volgens de fietsfabrikant zijn de conclusies van het Amerikaanse antidopingbureau USADA duidelijk. Trek zegt teleurgesteld te zijn in Armstrong. Een sportschool waarvoor hij reclame maakte zegt zo snel mogelijk... alle verwijzingen naar Armstrong in het reclamemateriaal te verwijderen. Voorzitter Schulz van het Europees Parlement wil dat de Europese Unie meer macht krijgt... ten koste van de nationale regeringen. Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant... op de dag dat de Europese leiders bijeenkomen op een top in Brussel. Volgens Schulz leveren zulke bijeenkomsten weinig op... omdat de regeringsleiders beleid met een veto kunnen wegstemmen. Hij zegt dat het Europese belang de afgelopen jaren is verwaarloosd... omdat leiders geen macht willen inleveren. Schulz pleit voor een Europese regering die zich inzet voor de internationale handel... de muntunie, migratie en milieu. Zolang die regering er niet is, blijft de EU voortmodderen met de crisis... zegt Schulz in de Volkskrant. In Bellingwolde in Groningen zijn vier vrouwen gewond geraakt... door een explosie in de bestelbus waarin ze zaten. Het busje brandde volledig uit. De explosie gebeurde toen de vrouwen door een woonwijk reden. Drie vrouwen konden het voertuig na de ontploffing verlaten. De vierde kreeg haar gordel niet meteen los. Zij liep zware brandwonden op. De gewonden zijn naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Het busje is van een dakdekkersbedrijf. Volgens de politie is achterin de bestelbus mogelijk een gasfles ontploft. Het weer, vanochtend bewolkt met in het westen en noorden kans op wat regen.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 The Soul Sessions Volume 2. Zij zingt erop een liedje dat heeft de titel Pillow Talk. En dat liedje Pillow Talk dat was in 1973 een hit voor Sylvia. Sylvia die volledig heet Sylvia Robinson. En die dame die is... Eh, vorig jaar overleden, maar is heel belangrijk geweest. Want dat was namelijk de initiatiefnemer van de allereerste eh, hip-hop plaat... die werd gemaakt van eh, de, de, de Sugar Hill Gang ja, zij kwam toen op het idee om, eh, laten we dat eens een keer gaan doen... een uh, eh, achtige begeleiding en daar een rap overheen. Kijken wat het wordt. Nou, dat heeft zo zijn gevolg gehad, zo maar zeggen. Goed, zou wat dan eventjes Sylvia Robertson die ik in het verleden al eens een keer heb gedraaid. Komt uur! Bij de nacht ging het anders. Want er staat weer het een en ander te gebeuren. We staan stil bij de overlijdens van de Franse zanger Frank Alamo... En de uit New Orleans afkomstige muzikant B.B. Cunningham... die in de jaren 60 ook nog eens een keer een hit heeft gehad onder een eh, andere naam. Maar er komen ook nog andere dingen aan bod. Had je net Pillow Talk van Josh Stone? Dit is ook uit de jaren 50. Hoezo ook uit de jaren 50? Dit is ook Pillow Talk, maar uit de jaren 50. En Pillow Talk was ook de titel van de film waar deze ster in voorkomt. Pillow Talk, Pillow Talk. other night a hearing myself talk, talk, talk, talk. Wonder how it would be to have someone to pillow talk with me. I wonder how. I wonder who. Pillow talk. Pillow talk. Another night of being alone with pillow talk. be better than one. That's what they say. They always say. All oh, I do. 88 jaar en zij leidt in teruggetrokken leven en geniet van haar oude dag. Doris Day, Pillow Talk is de titel van een film die ze in 1959 maakte. Zij verscheen zowel zingend als acterend op het witte doek. En acterend deed ze dat ook samen met Rock Hudson, Tony Randell, Thelma Ritter en Nick Adams.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 Acht klinkt anders met Roel Koeners. duo Arsenal met aanhang... met een recente opname One Day at a Time. Dit is geen recente opname, die komt uit 2008. De mannen van Elbow zijn hier... uiterlijk heeft van een warme bakker... of een ambachtelijke bakker, moet je tegenwoordig zeggen. <laughs> Want dat heb ik begrepen van het programma de TV, eh, tv-programma De Rekenkamer. Uh, nou ja, de man eh, die we hoorden zingen heeft het uiterlijk van een ambachtelijke bakker... of een gezellige barkeeper. Het is in ieder geval de zanger van de groep Elbow. Die hoorde One Day Like This was een nummer uit 2008, en hit voor hen ook in dat jaar. En dat is te vinden op de LP The Seldom Seen Kids. Snowy White, dat is een gitarist die in het verleden deel heeft uitgemaakt van, gemaakt van Thin Lizzy. Hij heeft ook nog wel eens gespeeld bij Pink Floyd en hij gaat in het vroege voorjaar naar Nederland komen. De start van de tour die hij in Nederland maakt... die begint op 4 mei in eh, ja, allemaal gezellige kleine zaaltjes. Muziekcafé De Brakkeboer, dat ligt in eh, Medemblik. En vervolgens gaat hij naar de boerderij in Zoetermeer... Zalencentrum De Schakel in Reuver... Dan is hij ook nog in de Lakij in Helmond en 18 maart in zaal De Nood in Hoogland. Allemaal eh, kleden bescheiden optredens, maar dat maakt het wel zo aantrekkelijk. Snowy White, die heeft in Nederland ook één keer één solo-hit gehad. En dat is deze. sweet. my true love, she was beautiful, my true love, she was fair. Her eyes were like the diamonds, bright and golden was her hair. And golden was her hair, my lads, the big ship left the bay. She said, will you remember me 10,000 miles away? And sing low, oh, the winds I owe, are rolling, I will go. I'll stay no more on England's shore, for to hear the music play. For I'm off on the morning train, and I won't I'm taking a trip on a government ship 10,000 miles away. Oh, dark and dismal was the day when last I saw my Meg. She'd a government band around each hand and another one around her leg. And another one around her leg, my lads, as the big ship sailed away. I said that I'd be true to her 10,000 miles away. And sing, blow the winds I owe, a roving I will go. I'll stay no more on England's shore, for to hear them for I'm on the morning train. London fog of the river, I'm quite clear. Or the ocean's brine would turn to wine, and I'll forget my beer. Or I'll forget my beer, my lads, and the landlord's tab I'll pay. Before I forget my own make ten thousand miles away. So we'll sing, low the winds I owe. and I will go. I'll stay no more on England shore, for to hear the music play. For I'm off on the morning train, I'm taking a trip on a government ship, 10,000 miles. deze gezellige geluiden die horen bij de groep Bellowhead. Een grote groep, elf man, sterk zijn ze maar liefst. En je kan ze gaan bekijken, het duurt nog wel een tijdje. Dat is namelijk in eh, februari. Ze komen 20 februari voor een optreden in Groningen, in de Oosterpoort. En een dag later dan zijn ze in de Melkweg in Amsterdam. Bellowhead, de nieuwe single hoor je van de band onder de titel... 10.000 Miles Away. En daarvoor hoorde je dan eh, Snowy White met zijn Bird of Paradise...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 as you know I zo'n tien jaar geleden alweer deze opname gemaakt... in het programma Denk aan Henk op 3FM van mei 2002. Je hoorde Vanessa Carlton zingend en spelend aan de piano... met haar hit van toen, A Thousand Miles. Dit is van Hard Candy. En dat is dan een LP van Madonna. en componeerde. In 2008 toen had ze een relatie met Guy Ritchie en ze zagen elkaar nauwelijks. En dat had dan te maken met het feit dat... Eh, ja, ze, hadden allemaal een druk beroep en eh, wereldsterren. Ja, had je maar een ander vak moeten kiezen. Ze zagen elkaar nauwelijks in de gaten. Liedje over Miles Away, Madonna dus. Vorige week toen is in Frankrijk overleden de voormalige Franse popster Frank Alamo. Frank Alamo is in de jaren 60 vooral bekend geworden. Toen heeft hij regelmatig in de hitparade gestaan. En dat kon, dat, die populariteit van hem destijds die was van vrij korte duur. Hij is daarna al andere dingen gaan doen. Weliswaar mijn creatief... Uh, in de creatieve sector. Hij is eh, fotograaf geworden. En hij werd verkoper van dure auto's, deze Frank Adamo. In 2006 toen, eh, heeft hij een comeback gemaakt en toen... Eh, kon hij weer een aardig publiek bereiken. Maar zijn bekendste successen liggen toch in de jaren 60. Successen die vooral vertalingen, Franse vertalingen bevatten van liedjes die in Amerika en in Engeland al regelmatig op de hitparade hadden gestaan. Luister bijvoorbeeld maar naar dit. Dit was toen bekend van de Drifters. Il s'en va tout seul. 60 in Frankrijk... met het zingen van liedjes in het Frans... die al eerder bekend waren geworden in het Engels, in Amerika en in Engeland. On Broadway, dat werd dan A Broadway. Je hoorde Frank Alamo, die vorige week op 71-jarige leeftijd is overleden. Dat A Broadway, dat, eh, wat ik je liet horen, dat was dan een cover weliswaar een Franse taal... maar met het arrangement zoals dat ooit werd gebracht door de Drifters. Voordat de Drifters het op de plaat hebben gezet... was er een iets andere versie, een iets ander arrangement. En dat werd gebracht door de medegroep The Cookies... dit is dan de oerversie van On Broadway zoals het gezongen werd door de Cookies... en zoals het gecomponeerd wordt door Barry Mann en Cynthia Weil. Maar dat was dus die versie van de Drifters. En de Drifters hadden op een gegeven moment eh, onder leiding van twee producers... Mm, Leiber en Stoller opnamen gepland. Een opnametijd gepland in een platenstudio. Maar er was één probleem. Ze hadden nog eh, één song die ze moesten vinden om op eh, te nemen. En toen dacht de leider een Stol, weet je wat we doen? We pakken dat uh, on Broadway. Dat is wel een leuk nummer. Maar daar, willen we wel wat aan sleutelen. Want zoals het door de cookies op de plaat is gezet... ze kunnen de drifters het niet opnemen. Dus dat hebben die Leider en Stoller gedaan. Die hebben contact opgenomen met eh, Cynthia Weil en Barry Mann. Die zeiden van nou, kom vanavond eens even langs. Dan gaan we even wat sleutelen aan die song on Broadway. Nou, het is... Eh, denk ik laat geworden. Er zijn eh, de nodige flessen griestreek vocht erin gegaan. Uiteindelijk hebben ze een nieuwe versie gemaakt van dat on-Broadway... wat een lichtelijk afwijkt van dat on-Broadway van de cookies. Textueel is in ieder geval belangrijk dat on-Broadway... in de versie van de cookies weergeeft dat men naar Broadway gaat. En in de versie van zoals de Drifters het op de plaat zetten... dan is men op Broadway. En in die versie maakte in 1977 ook George Benson dat on-Broadway de versie die ik je nu laat horen, die hoort bij een film. Namelijk All That Jazz. Eh, uit 1997, George Benson. Jazz, de titel van een film. En ook de titel van, of liever gezegd, de naam van een jazzclub in New York. En daarover gaat die film die in 1977 in roulatie ging. Een van de artiesten die in de film te zien is, George Benson. En je hoort hem hier met On Broadway. We gaan in een sterfgeval van de afgelopen week. Bibi Cunningham, dat zegt niet iedereen wat, kan ik me zo voorstellen. Eh, er is wel ooit een Cunningham geweest met het liedje... Um, Norma Jean Wants to be a Movie Star, maar dat is een heel andere Cunningham. Het gaat hier om Bibi Cunningham. Bibi Cunningham, dat is een man die... Eh, onder andere toetsenist was. En de eh, laatste jaren was hij vooral actief bij de optredens van de rocker Jerry Lee Lewis. Nou, kennelijk bracht dat niet zoveel geld in het laadje... want hij had ook nog een andere functie. Hij was eh, van tijd tot tijd beveiligingsbeambte en waakte... Met name de nachtelijke uren bij eh, appartementen. En dat is uiteindelijk zijn dood geworden. Afgelopen zondag is hij eh, tijdens een van zijn bewakingsdiensten vermoord. 70 jaar is hij geworden. Bibi Cunningham die heeft in de jaren 60 ook nog een groep gehad. En die naam van de band was The Ombres. En die hadden een hit wat later bekend is geworden van Jonathan King. Maar hier staat het origineel van The Ombres. Friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptations of Eve. No parking by the sewer sign. Hot dogs, my razor broke. Water dripping up the spout, but I don't care. Let it all hang out. Hanging from a pine tree by my knees, sunshine through the shade. Nobody knows what it's all about. It's too much, man. Let it all hang out. Looking upside down, my TV's on the blink. Made Galileo look like a Boy Scout. Sorry about that, let it all hang out. Sleep all day, drive all night. Brain my numb, can't stop now. For sure ain't no doubt. Keep open mind, let it all hang out. standing inside a big brown moon. How does that mess your baby up leg? Eating a Reuben sandwich with sauerkraut. Don't stop now, baby, let it all hang out. Let it all hang out. Let it all hang out. Let it all. En bij de dol hing oud in de originele versie van, in de originele versie van Die Ombres. Wat staat voor de mannen. En dit nummer, dat is ook nog gecoverd in 1970 door Jonathan King. Die heeft het toen in Engeland een grote hit gemaakt. En de versie die ik je net liet horen was alleen in de Verenigde Staten een eh, grote hit. Die Ombres, de grote man daarachter was Bibi Cunningham... die dan afgelopen zondag op 70-jarige leeftijd uh, om het leven werd gebracht. De toetsenist die ook de begeleider was van Jerry Lee Lewis... die ook nog steeds actief is. <laughs> Je houdt het niet voor mogelijk met die oude rockers. Goed, zo dadelijk het eh, nieuws. Maar eerst laat ik even een punkband horen. Tenminste, voorheen waren ze een punkband. Maar ze hebben eh, ja, de, de, de muzikale grenzen enigszins verlegd. Ja, dat kan je niet voorstellen dat dit een punkband is geweest. Met die mariachi geluiden. Mariachi El Bronx. His suit won't break.